Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden roept vandaag zijn nationale veiligheidsteam bijeen. Er wordt sterke rekening gehouden met een aanval van Iran op Israël... nadat Hamas-leider Haniyeh vorige week werd vermoord in Teheran. Buitenlandminister Blinken zou zondag hebben gezegd... dat de aanval in de komende 24 tot 48 uur zou kunnen plaatsvinden. Volgens hem is er een dringende noodzaak voor de-escalatie in het Midden-Oosten. In het zuidoosten van de VS is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie die vandaag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden... en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners brengen hun spullen in veiligheid en er zijn al tienduizenden zandzakken uitgedeeld. In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen bijna 150 mensen opgepakt... voor betrokkenheid bij de rellen die daar al een paar dagen plaatsvinden. De politie verwacht nog meer arrestaties. Zondagmiddag gingen demonstranten in zeker drie plaatsen op de vuist met de politie. En in twee steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer heeft de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld... en zegt dat hij er alles aan doet om de railschoppers voor de rechter te krijgen. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan vandaag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. België heeft zich al teruggetrokken uit de wedstrijd. Een van de Belgische triatleten die woensdag meedeed aan de individuele triathlon...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 dat zo'n aanval in de komende 24 tot 48 uur zou kunnen plaatsvinden. In het zuidoosten van de VS is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen... vanwege orkaan Debbie, die in Florida aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen en overstromingen verwacht. De organisatie van de Spelen zegt dat de scène vandaag schoon genoeg is voor de landenwedstrijd in de triathlon. Door regenbuien was het water weer vies geworden, maar tijdens de wedstrijd zal de waterkwaliteit aanvaardbaar zijn. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden.